Michel Koenen met het NOS-journaal. De kans is klein dat president Trump wordt afgezet... voordat Joe Biden woensdag wordt geïnaugureerd. Dat zegt de leider van de Republikeinen in de Senaat. Volgens Mitch McConnell is er niet genoeg tijd voor een eerlijk of serieus proces. En gemiddeld duurt de procedure drie weken... terwijl Biden over zes dagen al de nieuwe Amerikaanse president wordt. Trump zelf heeft nog niet gereageerd op de impeachment. In de videoboodschap verafschuwde hij het geweld dat gebruikt werd tijdens de bestorming van het Kapitol. Eerder noemde hij zijn aanhangers nog patriotten. Het aantal mensen in de bijstand is vorig jaar toegenomen. Halverwege vorig jaar ontving bijna 3% van de Nederlandse bevolking een bijstandsuitkering. Blijkt uit de laatste CBS-cijfers. Hoewel het aantal bijstandontvangers dit jaar is toegenomen... zit het nog altijd onder het niveau van 2017. Toen was er een piek met meer dan 3 procent. Rotterdam is al 12 jaar de stad met de meeste bijstandontvangers. Per duizend inwoners zaten er bijna 68 in de bijstand. Het tweede jaar van de coronapandemie kan volgens de WHO zwaarder worden dan de eerste. Dat komt door alle gemuteerde coronavarianten die rondgaan. Na twee weken waren er afgelopen weken onder meer besmettingen... vooral in Europa en Noord-Amerika. En daar zochten mensen elkaar massaal op tijdens de feestdagen. En het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid heeft meelwormen goedgekeurd als voedsel. Het zijn de eerste insecten die groen licht hebben gekregen. Meelwormen zijn larven van de meeltorg. Ze worden in Europa al gebruikt als voer voor huisdieren. In Azië, Afrika en Australië worden ze al langer door mensen gegeten veel insecten hebben voordelen. Ze zijn bijvoorbeeld proteïne- en vezelrijk... en ze zijn gemakkelijk op kleine oppervlakten te kweken... en dus beter voor het milieu. Het weer in het zuidwesten regen. Vannacht koelt het flink af. Lokaal tot min 5. In het westen boven 0.